Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden leerlingen op basis en middelbare scholen in ons land... krijgen een gratis schoolmaaltijd of een boodschappenkaart. Binnen twee maanden hebben meer dan 1300 scholen zich aangemeld voor de voedselhulp... om te voorkomen dat hun leerlingen in de klas zitten met een rammelende maag. De eerste 10 Oekraïense straaljagerpiloten beginnen deze zomer aan hun F-16-lessen. De trainingen worden georganiseerd door ons land en Denemarken. En dus kregen we een schouderklopje van de Amerikaanse minister van Defensie. I especially want to thank Denmark and the Netherlands which have decided to lead a European coalition in providing F-16 training for Ukrainian forces. Waarschijnlijk komen er later nog meer piloten onze kant op voor die training. Iedereen die wel eens iets koopt bij Chinese webshops weet dat het af en toe vies kan tegenvallen. Stekkertjes doen het niet of kleding ziet er heel anders uit dan op de foto. Het kabinet komt daarom met strengere regels, zegt de Telegraaf. Bedrijven mogen alleen spullen verkopen als ze ook een Europees aanspreekpunt hebben waar je heen kunt als het misgaat. En alle scholen in Amsterdam gaan vanochtend weer gewoon open. Gisteren bleef een deel dicht nadat er dreigberichten waren gestuurd. Ja, we hoorden steeds dat, er dan, dat ze met kogels willen komen... en dat, dat ze dan op Snapchat... Ehm, allemaal bedreigingen sturen. Voelt het dan onveilig om je kind dan nu hier te hebben zitten na zo'n bericht? Ja, zeker. Absoluut. Beetje hartbonking. <laughs> Dus eh, nee, ik haal mijn kind lekker op en ik ga lekker naar huis met mijn zoon. Volgens AT5 kregen 20 scholen van die dreigberichten. De politie denkt dat de daders elkaar kopieerden... en dat ze niet echt van plan waren om een aanslag te plegen. Het weer nog vanochtend fris. Daarna een prima lentedag met veel zon en 15 tot 20 graden.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 Komende zomer krijgen ongeveer 10 Oekraïense piloten een F-16-training... zegt commandant der strijdkrachten Eigelsheim. Later volgen er meer. Nederland is samen met Denemarken verantwoordelijk voor de F-16-training. Een op de zes scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp voor leerlingen. Het gaat om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. Het ministerie van Onderwijs trekt er 100 miljoen euro voor uit. De veerpont tussen Maasluis en Rozenburg vaart sinds gistermiddag ineens niet meer... na een faillissement van de exportant. De reizigers werden uiteindelijk met bussen en door de lokale roeivereniging naar de overkant gebracht.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 my love, from a sinful life I cleanse you in my love. creation bears weakness of my love. You know that you should know it's time for the world to love. only love that can bring peace in. So won't you try, try your love.